Michel Koenen met het NOS-journaal. Door klimaatverandering is het op veel plekken in Europa straks niet meer mogelijk om te wintersporten. In iets meer dan de helft van de skigebieden is een zeer grote kans op sneeuwtekort... als de gemiddelde temperatuur een paar graden stijgt. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Maatregelen als kunstsneeuw maken de situatie alleen maar erger... omdat daarmee de CO2-uitstoot omhoog gaat. daarom zouden groene weiden met een streepje kunstsneeuw tot het verleden moeten behoren. Het gaat beter met het toerisme in Nederland... maar het is nog niet terug op het niveau van voor corona, meldt het CBS. Er werd bijna 96 miljard euro uitgegeven aan vluchten, hotels en kampeerspullen. Maar omgerekend naar de inflatie is het niveau van 2019 nog niet in zicht. En vooral buitenlandse toeristen laten Nederland nog links liggen. Zo zijn er vooral weinig Chinezen. Oud-Kamervoorzitter Kadisha Ariep probeert via een civiele procedure... om het onderzoek dat naar haar wordt gedaan te stoppen. Dat schrijft de huidige voorzitter Vera Bergkamp in antwoord op vragen van Kamerleden. Ariep zou onder meer eisen dat alle gegevens in het feitenonderzoek... over vermeend grensoverschrijdend gedrag worden gewist en vernietigd. En de Spaanse Voetbalbond vraagt voorzitter Luis Rubiales om af te treden. De bond zegt dat zijn onacceptabele gedrag het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft beschadigd. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen... kuste Rubiales een speelster vol op de mond. Eerder werd al bekend dat justitie in Spanje een vooronderzoek heeft geopend. Het weer nog koelt af naar een graad of 11. Lokaal komt nevel of mist voor. Overdag dan zon en stapelwolken en vooral in het binnenland wat buien. Het wordt zo'n 20 graden. Woensdag weer een aantal buien, soms met hagel en onweer. In de loop van de dag breekt dan vaker de zon door. En met 19 graden wordt het woensdag wel een stukje koeler.